Clemens Peters met het NOS Journaal. NPO-voorzitter Frederike Leeflang maakt zich zorgen over het huidige werkklimaat bij de publieke omroep. Dat heeft ze gezegd naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over misstanden bij de wereld draait door. Al eerder vandaag werd duidelijk dat de NPO een onderzoek in gaat stellen naar het grensoverschrijdende gedrag van het bij het programma door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Leeflang vraagt zich af hoe dat jarenlang heeft kunnen voortduren. Samen met alle omroepen wil de NPO een actieplan opstellen voor een veilige werkomgeving overal in de publieke omroep. In de Amerikaanse staat Idaho zijn vier studenten met een mes om het leven gebracht. Waarschijnlijk toen ze lagen te slapen. De dader is nog voortvluchtig. De slachtoffers zijn drie vrouwen die in hetzelfde huis woonden... en een vriend die bij een van hen op bezoek was. Twee andere mensen in het huis zijn ongedeerd gevonden. Op de Universiteit van Idaho in de plaats Moskou worden de slachtoffers binnenkort herdacht. Het lijkt erop dat de neuzen op de klimaattop in Egypte steeds meer dezelfde kant op gaan wijzen. De voorzitter van de top in Sharm el-Sheikh, Shoukri, presenteerde vandaag een concepttekst voor een akkoord. Waarna iedereen om de tafel ging om te onderhandelen over de laatste woorden in de tekst. Een woordvoerder van Shoukri zei dat het nog om de allerkleinste details gaat en dat een akkoord nabij is. De klimaattop had eigenlijk gisteren al moeten eindigen, maar er was toen nog te veel oneenigheid tussen de deelnemende landen. In Rome is een man van 51 opgepakt die verdacht wordt van de moord op drie vrouwen, waarschijnlijk prostituees. Ze werden alle drie donderdag doodgestoken. De man zou zich in het verleden bezig hebben gehouden met maffiapraktijken. De slachtoffers van de man zijn twee Chinese vrouwen en een Colombiaanse. Ze werden op verschillende plaatsen gevonden. Italiaanse media melden dat de moorden niets te maken hebben met de onderwereld... maar mogelijk zijn gepleegd toen de man onder invloed was van drugs. Het weer. Vannacht is het grotendeels helder en daalt het kwik naar lokaal min 7 graden in het oosten.